Vijf uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Syrische man die deze week werd opgepakt in Capelle... zou hebben deelgenomen aan een executie in Syrië. Het OM denkt dat de man van 47 een commandant was... van de rebellenbeweging Jabhat al-Nusra. Op beelden uit 2012 zou te zien zijn... hoe een Syrische militair naar de oever van de Eufraat wordt gebracht... en wordt doodgeschoten... Het OM verdenkt de 47-jarige Syriër daarvan. Hij is sinds 2014 in Nederland en heeft een verblijfsvergunning. Twee schilderijen uit de Nederlandse kunstbezitcollectie... worden teruggegeven aan de erven van de oorspronkelijke Joodse eigenaar. Het gaat om oude meesters die in bruikleen zijn... bij het Frans Hals Museum in Haarlem en het Centraal Museum in Utrecht. De twee schilderijen waren van de Joodse kunstverzamelaar Jacob Lierens. Die werd in 1941 door de nazi's gedwongen om ze te verkopen. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de werken in handen van de Nederlandse staat. Twee jaar geleden vroegen de erfgenamen van Lierens de schilderijen terug. Bij een brand in een schoolgebouw in India zijn zeker 15 studenten om het leven gekomen. De brand brak uit op de derde of vierde verdieping toen er net een les was begonnen. Mensen sprongen naar beneden om aan het vuur te ontsnappen. Mogelijk stijgt het dodental nog. Het is onduidelijk hoeveel mensen er in het gebouw waren. Vanuit Europa komt veel lof voor de Britse premier May... die vanmorgen haar vertrek aankondigde. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie noemt haar een moedige vrouw... voor wie hij veel respect heeft. Ook EU-Brexit-onderhandelaar Barnier en de Duitse bondskanselier Merkel hebben respect uitgesproken voor May. Het weer in het zuidoosten een kleine kans op een bui. Verder is het vrij zonnig. Vannacht en morgenochtend meer wolken, vooral in het noorden. Daar is er ook kans op een bui. In de loop van de dag breekt de zon weer vaker door.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 Er staat daardoor file vanaf Zeeburg tot aan knooppunt Amstel 4 kilometer met ruim een half uur vertraging. Drie rijstroken zijn dicht voor het opruimen van het ongeluk en er zijn vier auto's bij betrokken. Verder loopt het verkeer vast op de A5, hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Wat zijn de 20 beste hits van dit moment? Op die vragen ga je antwoord krijgen. En wat wordt de absolute nummer 1? Nou, ik ga je vertellen, dat ga je binnen nu en een uurtje weten. De top 20 wordt samengesteld door middel van downloads. Eh, denk aan iTunes en dergelijke. Ook door middel van streams, Spotify en al die streamingsdiensten. Maar ook jouw mening is welkom. En die kun je laten weten via Top 20nl Kun je een berichtje sturen naar de studio. En dan eh, nou ja, nemen we jouw mening mee in het maken van deze lijst. En dan, eh, ja, de, de, hele lijst wordt eigenlijk dus een klein beetje door jou samengesteld. En dat is het mooie aan de top 20. Ik zal even kijken wat vorige week in de top 3 stond. Deze stond op 3. Billy Ray Cyrus, uh, Billy Ray Cyrus moet ik het goed zeggen. En Lil Nas X en Old Town Road op 3 dus. Daddy Enki en Snel en Kon Kalma op 2. En Avicii en SOS die bemachtigen een mooie eerste plek. Um, we trappen hem deze week af met Lil Dicky en Earth op nummer 20. 20. What up world? It's your boy. Just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Uh, I'm a human. And I uh, just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say... No one knows what I do. attack. I'm just a giraffe once with a snack. Yeah. time, so what? I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful, and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill. Respect what we built. Like, look at the internet, it's cracking as hell. Fellas, don't you let it come on you have sex. And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we got is land for, what we gotta stand for. amamos la tierra. Woman, I beat you. Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth. Have you ever been to Earth? Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we gonna do You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get our shit together. Een hele bak aan de goede artiesten doen mee in dit nummer. En het is eh, weggeschreven op de naam van Lil Dicky en Earth. Vorige week op nummer 12 in de lijst. Deze week iets gezakt op nummer 20. Goeiedag, dit is de top 20. De meest actuele hitlijst van Nederland. En ook van België, want daar wordt hij ook uitgezonden. En we gaan even kijken wat er nog meer in de lijst staat. Op nummer 19 staat deze bijvoorbeeld. wat een mooi nummer is dat. Ik hoop dat we binnenkort eventjes weer helemaal kunnen draaien. Komt vast goed als jullie erop stemmen via top 20nl Alvaro Soler Loca. Ietsje gezakt ik weer. Vorige week op 16. Deze week op nummer 19. En nieuw binnengekomen in de lijst is deze. Then Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. En eh, heel veel mensen vinden hem leuk. Hij is op dit moment nummer 1 in Engeland. Ik was daar eh, een weekendje weg afgelopen weekend. En toen hoorde ik hem ook voorbij komen op de radio. Ik denk, dat is een leuk nummer. En toevallig kwam hij hier ook niet nieuw binnen in de lijst. Nieuw binnengekomen op nummer 18. Het nummer dat heet Fuzzy Bob. En het is van Stormzy, oftewel Michael Ebenezer Quadjo Omi Amura Jr. Nou goed, hij komt uit Londen. Hij is een bekende Britse rapper en hij heeft dus Fuzzy Bob geschreven. Het is nummer 1 in Engeland en misschien binnenkort ook wel hier.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 Que date la vuelta, mami, suelta tan perfecta que bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mi otra vez. De top 20 met Jesse Sprikkelman. 16. binnengekomen via digital20.nl. Deze plaat. Panic at the Disco en Hey Look My Made It. Tom die zegt, fantastische band, fantastische plaat. En Julian die zegt, ik vind het zo top. Ik hoop dat het lang in de top 20 blijft. En daarvoor ook een plaat die bij jullie, bij de luisteraars heel erg populair is. Louis Fancy, Nicky Jam en Datella Fuelta. Ik krijg nog een leuk berichtje van Amber over. Die zegt, ja, het begin van het nummer, eh, dat is zo mooi. Dat, eh, ja, dat, dat maakt echt de plaat heel erg goed. En dat is ook absoluut waar. Eh, deze week op nummer 17, Datela Fuelta kwam vorige week nieuw binnen op nummer 19 gaat langzaam een beetje aan het eh, zakken. Goed, deze week op nummer 15 in de lijst. Oh, Stabiel blijven staan. Robert Coulson, Speechless. En op 14... Ietsje gezakt van 10 naar 14. We gaan verder met het ongeluksgetal. Nummer 13 die is voor Durbert Kennedy en Power Over Me. Het is de debuutsingel van de Ierse zanger. En de track die kwam tot stand met de ene zin.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 Hey, what's up guys? I'm Justin Bieber. This is Cheryl. Thank you very much. Hey, it's David Guetta. Yes! Heb je wel eens gehoord van uh, Dat is eh, redelijk een eh, hype op YouTube. Jongeren die luisteren het heel veel, jongeren die maken het heel veel. En ook ouderen die beginnen het steeds meer te leren kennen. En ik moet je zeggen, het is best rustgevend. ASMR is dat je verluistert. En Billie Eilish gebruikt dat in haar liedjes. Waarom, dat zal ik je zo meteen uitleggen. Ik zal eerst even laten horen wat ASMR is. Ik heb er een videootje bij gepakt op YouTube. Goed even de schuif van mijn computer open. dit is, ja, ASMR, dat doe je niet per se door te praten. Maar je kan dat ook met producten doen. En dat doe je door iets te doen met je microfoon. Luister maar even. Ik zie dan hier een jongen die eh, een plop kap wat je op je microfoon doet. Over zijn microfoon heen wrijft. Even wat verder spoelen. En het, is ook nog, het kan ook pratend. So, today I'm going to be doing a sound disorder dat is dus Asimer En Willy Eilish die gebruikt het op een hele mooie manier in haar liedjes. En daarom is het ook zo fantastisch goed deze week op eh, nummer 12 in de top 20. hey, weet je wat jammer is? Dat er ook liedjes verdwijnen uit een lijst. Eh, deze week hebben we twee nieuwe binnenkomers. Eentje, die heb je al gehoord. Die stond op... Eh, kwam die ook weer binnen? Oh ja, op nummer uh, 18 was die Bab van de Stormzy. Nummer 1 op dit moment in Engeland. En zometeen gaan we nog een andere nieuwe nummer 1 horen. Maar, of een nieuwe nummer 1, dat is niet waar. Sorry. En dan gaan we een nieuwe, uh, nieuwe binnenkomer horen. Maar welke zijn dan verdwenen uit de lijst? Nou, onder andere deze. Dat zit normaal niet Dancing with a Stranger, vorige week op 18 verdwenen uit de lijst, net als Danny Vera aan Rollercoaster. platen verdwijnen en platen gaan en dat is jammer. Maar het is ook wel weer mooi aan zo'n hitlijst als dit.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 Deze week op 18 de top 20 met Hij is van mij. En daarvoor hoorde je op nummer 9, ook van Nederlandse bodem, Suzanne Vreek. En als het avond is... Ja, het was een mysterieuze hint. Wat ging er gebeuren? Ja, Ed Sheeran en ehm, Justin Bieber. Die hadden allebei een foto van een greenscreen geplaatst... met de mysterieuze beschrijving 10. Nee, nee, 10 stond er. En nu weten we dat dit stond voor 10 mei, de dag waarop de single I Don't Care uitkwam. Het is niet uh, voor het eerst dat de twee samenwerken. Vier jaar geleden schreven Ed en uh, Justin Love Yourself. En dat werd ook een fantastisch grote hit. En nu hebben ze dus weer samengewerkt. En hij komt ook direct nieuw binnen in de top 20.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 Even wat reacties kijken wat er binnenkomen. Want hij is veel, eh, binnen, hij is veel opgestuurd naar de top 20. Want jij kan jouw vinger in de pap hebben bij deze lijst. Het enige wat je moet doen is eventjes jouw favoriete plaat doorsturen. Zo krijg ik een berichtje van Shada binnen. Shadia, Shaida, sorry moet ik het goed zeggen. Die zegt ja wat is dit een fantastisch nummer. Wat eh, fantastische artiesten ook dat ze samenwerken. Dat is heel erg tof. En wie zich daar ook bij aansluit is Katie. Katie die zegt, ik ben fan van Justin Bieber en ik ben fan van Ed Sheeran. Jesse, kun je je voorstellen hoe blij ik was toen deze uitkwam? Ja, Nee, dat kan ik me inderdaad wel, eh, wel voorstellen. Het zijn niet alleen maar vrouwen die reageren. Nee, zeker niet. Raya, die reageert ook. Raya is een man, weet ik toevallig, eh, van social media. Die zegt, wow, wat een topplaat is dit, zeg. Het is echt heel erg mooi. nou krijg ik ook nog wel iets van de kritische reactie van Jonathan. Die zegt, ik vind het allemaal wel een beetje lijken op het hele oeuvre van die twee. Het is een combinatie van. En dat had ik dus ook. Het lijkt allemaal wel een beetje op wat die twee al gemaakt hebben. Maar goed, dat maakt dan niet zo heel veel uit. En Arjan die zegt, dit wordt een nieuwe nummer 1 hit. Ik kan het je nou alvast vertellen. Nou, ik hoop het. Hij is in elk geval heel erg goed.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 Everywhere me go, me never left her at all. You said that I mistook me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance, I in a nation. nummer 2. En deze week is het de nummer 4. Twee plekken gezakt. Daddy Yankee en snal en Colin Kalma. En daarvoor die Mabel en Don't Call Me Up. Die stond vorige week dan op 4. En is iets naar boven geschoven. Naar, eh, naar beneden geschoven moet ik zeggen. Naar plekje 5. Ja, ligt er net aan hoe je het wil zien. Hè? Naar boven of naar eh, beneden. Dit is de top 20. Laat je mening weten. Wat is jouw favoriete plaat? De top20.nl. Dan kunnen we het meenemen in de lijst van volgende week.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 This is Jesse J. Hi, hi, highway Jealous. Let's go! Some sad news from the music world. EDM star Avicii has died. Het laatste werk van Avicii in Jesse. Hey, I'm Avicii. Can you hear me, Help me put my mind to rest. a bag of blue could be more than just. SOS op nummer 2. En dat betekent dat de spanning is te snijden. Hier in de studio van de Top 20. En bij jou thuis ook waarschijnlijk. Aan de andere kant van de radio, want wat is deze week de nummer 1? Welke plaat ga je heel veel op de radio horen? En wat is jouw favoriet? Dit is de Top 20 en er kan er maar één de beste zijn. Dat is hier zo. Dat zijn de regels van Hitlikes. Dat is de regel van de Top 20. Maar dat is ook de regel van, nou ja, verschillende muziekspelletjes... waaraan goede artiesten meedoen. de Voice of Holland, Idols, wat heb je nog meer? Oh ja, het Eurovisie Songfestival. Want wij zijn de nummer 1 geworden. En daarom is natuurlijk ook Duncan Lammers en Arcade nummer 1 van de top 20 deze week.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 Het is Duncan Lawrence. En het was natuurlijk al wel een beetje te verwachten. Arcade is de nieuwe nummer 1. Daarvoor hoorde je dus op nummer 2 Avicii, SOS, voormalig nummer 1 hit. En Lil Nas X en Old Town Road. Eh, samen met Billy staat nog steeds op nummer 3. Dit was de top 20 weer voor deze week. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip@detop20.nl. We kijken in onze glazen bol en denken dat Lil Kleine nog wel eens in de lijst kan gaan komen met zijn nieuwe plaat.